Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een medewerker van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden heeft geknoeid met zijn eigen zaad... en heeft zo elf kinderen verwekt. Dat gebeurde ongeveer 40 jaar geleden. Waarom de man het deed is een groot raadsel, zegt deze verslaggever van Omroep West. Hij heeft tegen die vrouwen wel het een en ander eh, verteld over zijn leven. Maar waarom hij dit deed, eh, dat is volstrekt onduidelijk. Ook voor, de, voor het medisch centrum Kinderwens, wat dus de IVF eh, behandelingen heeft overgenomen van, eh, van die kliniek die er eerst zat. En ook het, eh, het, ook het archief beheert. Ze weten het gewoon niet. Mogelijk heeft de man nog meer kinderen verwekt. Hij heeft ook een erfelijke aandoening die hij op zeker twee nakomelingen heeft overgedragen. Wat voor aandoening dat is weten we niet, maar het is niet levensbedreigend. In het noorden van het land zijn meerdere ongelukken gebeurd door gladheid. In de Groningse plaatsen Loppersum en Garrelsweer gleden auto's de sloot in. En ook bij de stad Groningen is een ongeluk gebeurd. Volgens RTV Noord zijn er geen mensen ernstig gewond geraakt. Een pech als je vandaag een tripje met de trein naar Berlijn had gepland. Dat gaat waarschijnlijk niet door vanwege een landelijke spoorstaking in Duitsland. Tot vrijdagavond rijden er bijna geen treinen. En als je de auto pakt, dan kom je waarschijnlijk ook in de problemen. Er zijn door heel Duitsland boerenprotesten, onder meer bij snelwegen. In het Italiaanse OM begint een groot onderzoek naar een bekende influencer, Chiara Ferrangi. Ze kreeg al een boete van een miljoen euro na een goede doelenactie voor een kinderziekenhuis. Ze bleek daar veel minder geld aan te hebben gedoneerd dan er was ingezameld. Het OM gaat nu kijken of ze dat vaker en expresso heeft gedaan, zegt correspondent Helene Daans. Omdat die Veranje dus al veel vaker dit soort samenwerkingen heeft gehad. Dus zij heeft al poppen verkocht tegen pesten en paaseieren voor autistische kinderen. Bedenk het allemaal maar. Dus al die acties moeten nu ook worden onderzocht om te kijken... heeft die Ferragni daar ook misleiding gepleegd... Eh, met het risico dat zij nog een hogere straf zal krijgen. En het weer nog koud en opnieuw veel zon. Vanmiddag rond de 0 graden, maar door de wind voelt het wel een stuk kouder. Morgen eerst zon, daarna meer wolken en ietsje minder koud. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB.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 Waarbij ik dacht, dit is het helemaal. Zoals die keer dat ik ons rozenperk heb weggespit. En heb vervangen door een prachtig groen gazon. Maar toen het gras bij onze buren altijd groener was. Op diezelfde plek een groententuin begon. Ik heb geloofd in eigen sla en staken. Ik heb genoten van het onbespoten werk. En ineens wist ik wat ik daar moest gaan maken. Een schitterend nieuw idee, een rozenperk. Ik heb zo vaak de wereld rondgezworven. Als ik hier niet verder kwam of verder kon. Als Holland mijn humeur weer eens had bedorven dan zocht ik naar een nieuwe horizon. In andere steden, andere mensen, andere landen. Je weet wel, nieuwe bezems, vele schoon. Met die ongekende luxe in mijn handen. Van alles anders, alles nieuw en ongewoon. En als ik dan weer terug was van mijn reizen. Mijn eigen stad, mijn eigen bed, mijn eigen huis. Dan kreeg je weer het nieuwste van het nieuwste dat ik kon zeggen, jongens ik ben weer thuis. Er loopt een optocht door de tijd, van de schepping tot de eeuwigheid. En die optocht komt en dat is gek, steeds weer langs dezelfde plek. En wij lopen mee met het misverstand, alleen en soms in groepsverband. Op zoek naar het beloofde land, in de optocht door de tijd. En wat je niet allemaal moet hè, in die optocht. Je moet vroeg op, je moet de wekker zetten, je moet wakker worden. Je moet opstaan, je moet je aankleden, je moet goed ontbijten. Je moet goed kouwen, je moet goed poetsen, je moet flossen. Je moet alles op een rijtje zetten, je moet boodschappen doen, je moet een boodschap hebben. Je moet tanken, je moet olie verversen, je moet doorsmeren. Je moet links voor sorteren, je moet rechts afslaan. Je moet opschieten, je moet bijblijven, je moet meedoen, je moet leuk zijn. Je moet volwassen worden, je moet je mond houden, je moet het zelf weten. Je moet, je moet, je moet. En daarom ben ik altijd weer blij als de toneelmeester om kwart over acht s'avonds tegen me zegt... Paul je mag beginnen. Ik ben zo vaak opnieuw begonnen. En dan dacht ik, nu ben ik los van toen. Nu heb ik het verleden overwonnen. Van vandaag af ga ik alles anders doen. Maar in vandaag ligt een deel van het verleden en dat samen neem je weer naar morgen mee. En uit de dingen die wij gisteren deden, ontstaat uiteindelijk ieder nieuw idee. Het is niet nieuw, het is niet anders of bijzonder. En het is in het verleden meer gedaan. Maar voor een kind is het het grootste wereldwonder. Als het zit en voor de eerste keer gaat staan. tijd, van de schepping tot de eeuwigheid. En die optocht komt en dat is gek, steeds weer langs dezelfde plek. En op het domme tikken van de klok gaat de optocht door van shock per shock. Eerst achter, dan voor moeders rok, in de optocht door de tijd en op minder dan een sukkel Van heuvel op van heuvel af, van de wieg tot aan het graf. In de optocht door de tijd. Cabaretier Paul van Vliet overleed vorig jaar op 87-jarige leeftijd. Van Vliet, afkomstig uit Den Haag, was in de jaren 70 en 80 een van Nederlands bekendste cabaretiers. Hij stond tientallen jaren op de planken. En ik ben zo vaak opnieuw begonnen, paste wel bij hem. Triple Play, een greep uit het verleden. Ja, dat was de eerste song van een artiest die in 2023 is overleden. Vorige week was dat het eerste deel en vandaag het tweede deel. Van Vliet werd onder meer bekend met typetjes als Major Kees en Haagse Benny. Muzikale hoogtepunten waren de liedjes Meisjes van 13 en Veilig achterop bij Vader op de fiets. In 2008 kreeg hij uit handen van koningin Beatrix de eremedaille voor kunst en wetenschap. klapperende voeten lopen altijd overal tegenop. Weet helemaal niet wat ze moeten en kouwen dan de hele dag maar top. Moeten oude jurken van hun grote zusjes aan, die hun moeder ze nou juist zo enig vinden staan. Houden niet van zomerkampen, moeten daar toch heen. En zijn daar met z'n honderden verschrikkelijk alleen. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, er net tussenin. Te groot voor de poppen te groot voor de meers, te klein voor de lief, te klein voor de kind. Met een glimmende neus en met knokige knietjes. En in een dagboek staan de kleine verdrietjes. Meisjes van dertien, vlak voor het begin meisjes van dertien, netten net in. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne stijle haar. Willen niet meer samen met de jongens, willen nou alleen nog met elkaar. Giechelen bij de naam van het onbereikbare idool. Giechelen om hun vader en de leraren op school. Giechelen van ongemak en giechelen van spijt. Giechelen zich een weggetje naar een betere tijd. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig Meisjes van dertien, de net tussenin. Te groot voor de poppen, te groot voor de merels. Te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja van boven voorzichtig. Maar verder nog nergens nog te dun en te spichtig. Meisjes van dertien, droomde maar van. Meisjes van dertien, giechel maar aan. akelige dagen. Dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rolt. Ik weet nog hoe het was Met mijn armen om me heen Mijn wang tegen zijn jas Vader weet de weg En ik weet nog van niets Veilig achterop Bij vader op de fiets En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen Zo'n zeurderig gevoel van droevigheid En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen en waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wangterens zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets, veilig achterop, bij vader op de fiets Franse zangeres en actrice Jane Birkin overleed in Parijs op 76-jarige leeftijd. Birkin werd geboren in Londen in 1946 en vestigde zich eind jaren 60 in Frankrijk. Ze nam ook de Franse nationaliteit aan. Ze werd beroemd met het nummer Je t'aime, mais non plus uit 1969, dat ze zong met haar toenmalige echtgenoot Serge Gainsbourg. Amerikaanse bassist en zanger Randy Meisner, een van de oprichters van de Eagles, overleed op 77-jarige leeftijd in Los Angeles aan de gevolgen van complicaties van een chronische longziekte. Zijn vocale bereik was verbazingwekkend, zoals te horen is op zijn kenmerkende ballad Take It to the Limit. Robbie Robertson, leadgitarist en belangrijkste songwriter van de band, overleed op 80-jarige leeftijd. Hij gold als een van de belangrijkste pioniers in Americana. Hij heeft alle traditionele Amerikaanse stijlen country, gospel, rock'n'roll, blues en soul gecombineerd tot wat we tegenwoordig Amerikanen noemen. Ik denk dat alles wat we nu Amerikanen noemen is terug te voeren op de muziek van de band. Aldus kenner Leo Blokhuis. Triple Play, Triple Play, Triple Play. De eerste zangeres Senito O'Connor overleed op 56-jarige leeftijd. Ze zal wereldwijd toch vooral herinnerd worden door haar grootste hit Nothing Compares to You uit 1990. Nederland stond ze acht weken op de eerste positie van de top 40 met de cover van het nummer van Prince. Voorafgaand eraan luisteren we naar A Perfect Indian en House of the Rising Sun. for a photograph fade Triple Play. Sterren van toen. De Amerikaanse zanger en zakenman Jimmy Buffett is 1 september op 76-jarige leeftijd overleden. Buffett dankt zijn bekendheid vooral aan het nummer Margarita Ville. Dit uit de jaren 70 vormde de basis voor zijn zakelijke imperium. Zakenblad Forbes schatte het vermogen van de zanger dit jaar op een miljard dollar.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 latitudes, changes in attitudes, nothing remains quite the same. Through all of the islands and all of the highlands, if we couldn't laugh, we would all go insane. somehow red wine. I wish I could jump on a plane. So many nights I just dream of the ocean. God, I wish I was sailing again. Oh, yesterdays are over my shoulder, so I can't look back for too long. There's just too much to see waiting in front of me, and I know that I just can't go wrong with these changes platitudes, changes in attitudes, nothing remains quite the same. With all of my running and all of my cunning, if I couldn't laugh, I just would go insane. We couldn't laugh, we just would go insane. San Francisco for the Labor Day weekend show. I got my hush puppies on. I guess I never was meant for glitter rock and roll. And honey, I didn't know that I'd be missing you so. Come Monday, it'll be alright. Come Monday. full lonely days in a brown early haze, and I just want you back by my side. Yes, it's been quite a summer. Rent a cars and westbound trains. And now you're off on vacation. Something you tried to explain. And darling, it's I love you so. That's the reason I just let you go. Come Monday, it'll be alright. Come Monday, I'll be holding you tight. I spent four lonely days in a brown LA haze, and I just want you back by my side. I can't help it, honey. You're that much a part of me now. Remember that night in Montana when we said there'd be no room for doubt? I hope you're enjoying the scenery I know that it's pretty up there. We can go hiking on Tuesday. With you, I'd walk anywhere. California has worn me quite thin. I just can't wait to see you again. Come Monday, it'll be alright.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 I heard there's a wicked war ablaze, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag arrayed, their guns on fire as we sail into hell have no fear of death, it brings no sorrow. But how bitter will be this last farewell? For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.